spoedige start. Mark Hokker met het NOS Journaal. Steeds meer Nederland over mantelzorg. In 2014 vond 60% dat vrienden en familie geholpen moeten worden in de zorg. Dat percentage is vorig jaar gestegen tot 69, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Niet-westerse migranten staan positiever tegenover mantelzorg. Van hen vindt 84% dat mensen voor hun familie moeten zorgen. De politie heeft afgelopen avond zes huiszoekingen gedaan... in het onderzoek naar de schietpartij in Utrecht-Overvecht afgelopen nacht. Het gaat om vier huizen in Utrecht en twee ergens anders. Details wil de politie nog niet delen. Of er aanhoudingen zijn verricht is dan ook onbekend. Er werd afgelopen nacht geschoten op een rijdende auto... vermoedelijk met een automatisch wapen... De twee inzittenden raakten gewond. Een verdwaalde kogel trof een vrouw van 81 die in haar huis lag te slapen. Ze raakte gewond, maar maakte het naar omstandigheden goed. Het treinongeluk in de Amerikaanse staat Washington is misschien veroorzaakt door een obstakel op het spoor. Onderzoek moet definitief uitwijzen wat er is gebeurd. Bij het ongeluk zijn volgens persbureau AP zes doden gevallen. 77 mensen moesten naar het ziekenhuis. De trein ontspoorde en kwam op de snelweg terecht. De politie in IJsland, Polen en Nederland heeft een grote actie uitgevoerd tegen producenten van synthetische drugs. De actie werd gecoördineerd door de internationale opsporingsinstanties Europol en Eurojust. Er zijn 30 panden doorzocht en drie mensen aangehouden. Verder werd beslag gelegd op bankrekeningen, auto's, appartementen... en in totaal met een waarde van bijna 2 miljoen euro. Het onderzoek loopt al een jaar en is voorlopig nog niet afgerond. Europol wil nog geen details bekendmaken. Het weer eerst opklaringen waarbij lokaal ook dichte mist kan ontstaan. De temperatuur zakt naar 4 tot 0 graden. Daardoor kan het lokaal ook glad worden. Overdag is er veel bewolking met soms motregen.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 Down on the underground station. Passing ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...